Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa moet zo snel mogelijk veel meer wapens inslaan. EU-baas Ursula von der Leyen komt met een plan om daar 800 miljard euro aan uit te kunnen geven. Von der Leyen zegt dat het een hele gevaarlijke tijd is voor Europa. This is a moment for Europe and we are ready to step up. De Amerikaanse president Trump besloot vannacht alle militaire hulp aan Oekraïne te pauzeren. Veel Europese bondgenoten vinden dat een hele slechte zaak en willen de steun aan Oekraïne juist opvoeren. En het gaat vandaag ook veel over handelsoorlogen en importheffingen. Amerika gooit 25% bovenop de prijs van alle spullen uit Mexico en Canada. dat laatste land heeft al gezegd dat zij als reactie ook met een extra heffing komen. Dat geldt trouwens ook voor China. De politie maakt zich zorgen over kogelwerende vesten en schilden die zijn gestolen in Drenthe. Deze journalist van het Dagblad van het Noorden vertelt dat de vesten onder meer zijn meegenomen uit politieauto's. En die stonden in Assen geparkeerd bij een eh, schadeherstelbedrijf de agenten die eh, hebben gewerkt in die auto's, hebben de vesten daarin laten liggen. En een week later zijn ze bij het uh, politieopleiding en trainingscentrum in Zuid-Laren hebben ze ingebroken. En ook daar zijn vesten eh, gestolen en zogeheten ballistische schilden. Dat zijn schilden die de zwaarste kogels tegen kunnen houden. Volgens de journalist is de politie bang dat criminelen ze kunnen gebruiken bij het bevrijden van mensen uit een gevangenis. En dan nog een meevaller voor treinreizigers in Limburg. Vanochtend ging de hele boel plat daar door een storing bij de verkeersleiding in Maastricht. Daar had niet alleen de NS last van, maar ook Arriva en het Belgische spoorbedrijf. Het zou een groot deel van de ochtend duren, maar een half uur geleden is de boel weer opgestart. Treinen kunnen wel nog last hebben van vertraging. En het weer nog, net als gisteren, een prima lentedag met weinig wind en veel zon. Het wordt vanmiddag max 7 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 En The First Time Ever I Saw Your Face is 24 februari op 88-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van ALS. Om haar indrukwekkende carrière te eren presenteer ik een muziekspecial die haar muzikale reis van begin tot eind omvat. Passion is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up. Roberta begon haar carrière in de late jaren 60 toen ze haar unieke mix van jazz, folk en soul introduceerde. Compared to What toont haar vroegere politieke betrokkenheid, terwijl Reverend Lee haar vermogen om verhalen te vertellen laat zien en horen. Do What You Gotta Do demonstreert haar groeiende vocale kracht en emotionele diepgang. This is a song about a very big, strong, black sexy Southern Baptist minister who thinks that he has his program all together until he runs up against a lady who shows him that he ain't got it together. His name is Reverend Dr. Lee. Reverend Lee. He went to the water and he prayed to the law about old Satan's dog. Then the devil emerged from the water and he said in a dry voice, Your God will not bother see I can understand how it might be. In de vroege jaren 70 brak Fleck door naar het grote publiek. The First Time Ever I Saw Your Face werd een instant klassieker, terwijl haar duet met Donna Hathaway, Where's the Love, haar vermogen tot samenwerking toonde. Killing Me Softly with His song werd haar signatuursong en won een Grammy Award. whenever I saw aandacht voor de klassiekers. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. de jaren 70 tot begin jaren 80 was Fleck op het toppunt van haar roem. Feel Like Making Love toonde haar sensuele kant, terwijl haar duetten met Donna Hathaway, The Closer I Get To You en Back Together Again tot de meest geliefde R&B duetten aller tijden behoren. waar de nostalgie van afdruipt. In de jaren 80 paste Flex zich aan de veranderende muziek zien. Making Love liet een meer ingetogen kant van haar zien, terwijl Tonight, I Celebrate My Love met Piebo Bryson een nieuwe generatie fans bereikte. Oasis toonde haar blijvende relevantie in een veranderend muzieklandschap. Ze bleef innoveren in de jaren 90 en ook daarna. Set the Night to Music met Maxi Priest was een verrassende samenwerking. like Roberta Fleck's muzikale erfenis zal voor altijd voortleven. Haar unieke vermogen om emoties over te brengen door haar muziek heeft generaties artiesten geïnspireerd. Van haar vroege jazz-invloeden tot haar latere soul-klassiekers. Fleck's carrière omspande meer dan vijf decennia, waarin ze de muziekwereld verrijkte met haar ongeëvenaarde talent. Haar stem mag dan verstild zijn, maar haar muziek zal blijven klinken in de harten van miljoenen fans wereldwijd. Strumming my pain with his fingers.